Mautschreurs met het NOS Journaal. Een groot deel van de afspraken die de vier formatiepartijen hebben gemaakt... is naar het Centraal Planbureau gestuurd om te worden doorgerekend. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. De verwachting is dat het CPB ongeveer een week nodig heeft... om de financiële gevolgen in kaart te brengen. Daarna gaan de dossiers terug, zodat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... nog het een en ander kunnen aanpassen... Overigens zijn de partijen het nog niet over alle dossiers eens, maar kenners denken dat de zaak binnen een paar weken is beklonken. Boven de Atlantische Oceaan ontwikkelen zich twee nieuwe tropische stormen. En die kunnen gevaarlijk worden voor Sint Maarten en de andere bovenwindse eilanden... als ze uitgroeien tot orkanen. Het gaat om de tropische storm Lee en, een nieuwe depressie, die nog geen naam heeft, maar 15 wordt genoemd. Als die zich ontwikkelt tot een tropische storm, krijgt hij de naam Maria. Lee lijkt niet direct op de bovenwindse eilanden af te stevenen... maar Maria kan begin volgende week een groter risico worden. In Maleisië zijn zeven tieners opgepakt in verband met de brand eerder deze week in een school. Daarbij vielen 23 doden. De jongens tussen de 11 en 18 zouden brand hebben gesticht omdat ze door scholieren waren gepest. De politie kwam hen op het spoor via beelden van bewakingscamera's. De slachtoffers zaten als ratten in de val omdat de enige deur van de slaapzaal was geblokkeerd. In de Eredivisie heeft Willem II de eerste punten van het seizoen gepakt... door met 3-1 te winnen van de Rode JC. Ook NAC Breda won voor het eerst. Groningen werd met 2-1 verslagen. Excelsior verloor op eigen veld met 2-1 van Herenveen. Excelsior stond snel met 1-0 voor, maar raakte de voorsprong in de tweede helft kwijt. Er is nog één wedstrijd aan de gang en die gaat tussen Pek Zwolle en Heracles. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij minima tussen 5 en 8 graden.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 I'm a good man. But you make me bad. You make me bad. Ooh, baby. I'm a good man. But you make me bad. You make me bad. You make me bad. Bring out the devil. I'm black. my hollow bones. That rocks my soul. there. deep inside Oh, you gotta work. You gotta work. Come on, all my people say work. Uh huh. You gotta work. Come on, all my people say work. Uh huh. You gotta work. freak and say damn.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 The beat don't stop until the break of dawn. I can't stop, come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take the hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it stride, cause all I'm here to do is just wiggle your behind, singing on, on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I'm singing on and, and on and on and on.